Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verwacht opnieuw een hoogwaterpiek. Op verschillende plekken in Noord-Holland was er gisteren wateroverlast. Zo liep in Hoorn het water nog over de kades en dreigde garages onder te lopen. zandzakken die zijn geplaatst blijven liggen om ook de piek van komende nacht op te kunnen vangen. En ook in andere gebieden met een hoogwaterpeil is de situatie nu onder controle... maar het KNMI verwacht komende dag weer 15 tot 25 mm neerslag. Politici reageren verbolgen op het geweld tegen hulpverleners en agenten tijdens de jaarwisseling. Pieter Omtzigt van NSC pleit nu voor een verbod op bivakmutsen tijdens Oud en Nieuw... omdat grote groepen mensen met bivakmutsen de politie bekogelden met vuurwerk. Meerdere agenten raakten daardoor gewond of liepen gehoorschade op. In Japan zijn inmiddels zes doden geborgen na de serie aardbevingen van afgelopen nacht. Tientallen mensen raakten gewond. De hulpdiensten denken dat het dodental nog verder kan oplopen. Er zijn tientallen gebouwen ingestort en mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Het Meteorologisch Instituut waarschuwt voor meer aardbevingen de komende dagen. In Oekraïne zijn afgelopen nacht en vandaag zeker zes mensen omgekomen... door een grootschalige Russische droneaanval. Volgens het Oekraïense leger werden havens en woonwijken doelbewust aangevallen. Zelensky zei vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij de wapenproductie flink gaat opvoeren. Darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van het WK darts uitgeschakeld. Hij verloor met 5-3 van de Engelsman Scott Williams. Van, Gerwen verloor niet eerder een set op weg naar zijn elfde kwartfinale op het WK. In 2014, 17 en 2019 werd hij wel wereldkampioen. Williams gaat nu door naar de halve finale en het is voor het eerst dat hij zo ver komt.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 Anytime, any place, any sing anytime, any place, anywhere. There's a magical world we can that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. such a wonderful feeling. You said I can have it. What you gotta give me, baby? Let me know you for real stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspelling.